Als adviseur gaat hij onderzoek doen naar misdaden tegen de menselijkheid. Carzon werd vrijdag in eigen land uit zijn functie gezet... omdat hij onderzoek doet naar misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Franco-tijd. Dat is volgens de Spaanse wet verboden, omdat er gratie is verleend. De rechtszaken tegen Carzon gaan gewoon door. De Algemene Rekenkamer is kritisch over de doelmatigheid van fiscale maatregelen, subsidies en uitkeringen. Het Rijk geeft er elk jaar miljarden aan uit, zonder dat duidelijk wordt gemaakt of de beoogde doelen worden bereikt. De Rekenkamer vindt dat de resultaten van de overheidssteun beter moeten worden verantwoord. BMW roept wereldwijd 122.000 motoren terug vanwege mogelijke remproblemen. Het risico bestaat dat door het trillen van de motor scheurtjes ontstaan in de remleidingen. Als er olie uit die leidingen lekt, werkt de voorrem minder goed. In Nederland gaat het om 2900 motoren. Volgens BMW zijn er door het probleem voor zover bekend geen ongelukken gebeurd. In de Dom van Aken is een speurtocht van drie jaar naar het graf van keizer Karel de Grote zonder succes afgesloten. Zijn stoffelijk overschot ligt sinds de 12e eeuw in de Dom, maar het graf is nooit teruggevonden. De stadsarcheoloog van Aken heeft samen met andere deskundigen uitgebreid gezocht in de voorhal van de kerk, die de afgelopen jaren werd gerestaureerd. Alle zes genomineerden voor de Polifinario 2010 zijn bekend. Dat is de jaarlijkse prijs van de theaterwereld voor het indrukwekkendste cabaretprogramma. Genomineerden die erbij komen zijn Mark-Marie Huibrechts, Erik van Sauwers en Jeroen van Merwijk. In maart werd al bekend dat Claudia de Brij, Jeroen Zeilstra en het duo Mike en Thomas kans maken op de prijs. De Polifinario wordt in september uitgereikt. Dan is weer nog vannacht in het zuidwesten kans op mist. Minima rond 4 graden. Overdag in het oosten wat wolkenvelden. Verder veel zon. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 17 in Limburg.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 I can hear the couple fighting right next door. Their angry words sound clear through these thin walls. Around midnight I heard them shout because of me. I heard him shout, Who is he? She mumbled low. He said, Baby, don't you lie to me no more.